Annette Schut met het NOS Journaal. Een Mexicaanse man is overleden aan een variant van de vogelgriep... die nog niet eerder was vastgesteld bij mensen. De man van 59 overleed volgens de Wereldgezondheidsorganisatie eind april. Voor zover bekend was het slachtoffer niet met vogels of andere dieren in contact geweest. Het is niet duidelijk hoe hij met het virus in aanraking kwam. De variant was al wel gevonden bij Mexicaans pluimvee. De man leed aan meerdere onderliggende aandoeningen. Bij een treinongeluk in Tsjechië zijn vier mensen omgekomen. Een volle passagierstrein botste in de buurt van Pardubice... in de midden van het land frontaal op een goederentrein. Het gebeurde even voor middernacht. Ook veel mensen raakten gewond, waaronder ook kinderen. Volgens het Duitse persbureau DPA gaat het om een nachttrein... die onderweg was naar Slowakije. De Tsjechische politie meldt dat in de trein zeker 300 mensen zaten. De politie heeft e-mails ingenomen die aan de Telegraaf waren verstuurd. In de mails zou een man bekennen dat hij zijn dochter heeft gedood. Eind vorige maand werd in Lelystad het lichaam van een vrouw van 18 gevonden. De krant benaderde de vader die terug zou hebben geschreven dat hij haar zou hebben gedood omdat hij boos op haar was. In Nijmegen heeft de politie een studentenprotest bij de Radboud Universiteit beëindigd. Tientallen studenten zaten in een gebouw en in een tentenkamp ervoor. voor. Volgens de universiteit is de ravage zo groot dat het gebouw in ieder geval vandaag en morgen dicht blijft. De pro-Palestijnse demonstranten spoten onder meer graffiti op de muren... en zetten volgens de universiteit brandslangen open. Het weer, het blijft vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 7. De ochtend begint grijs met kans op een bui. Later vanmiddag meer zon, toch af en toe een buitje... bij een graad of 18 tot maximaal 20.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 Thank you. place to go. Have no place to go. Darling, have no place to go. Have no place to go. Goodbye, baby. Yes, I'm going. Uh-huh. Yes, I'm going. Goodbye, baby. Yes, I'm going.

the